Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Agenten mogen de omstreden neklem blijven gebruiken bij arrestaties. Dat heeft minister Van der Steur besloten na onderzoek. De Inspectie voor Veiligheid en Justitie vindt dat de neklem niet verboden hoeft te worden... maar vraagt zich wel af of de zwaarste vorm van de neklem nodig is. Daarbij wordt iemands luchtpijp bekneld en dat werd de Arubaan Mitch Enriquez vorig jaar fataal. De nieuwe korpschef van de politie, Erik Akerboom, zegt dat extra bezuinigingen leiden tot minder politiewerk. Hij reageert daarmee op een vertrouwelijk rapport van accountantsbureau PwC aan minister Van der Steur. Daarin staat dat de nationale politie nog eens 250 tot 300 miljoen euro extra kost. Volgens Akerboom was de politie voorbereid op een bezuiniging van 230 miljoen, maar kan de politie niet nog meer kosten zelf ophoesten. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie denkt dat Europa de eerste illegale vluchtelingen volgende week kan terugsturen naar Turkije. In het tv-programma Pauw zei hij dat het ervan afhangt of de vluchtelingen in Griekenland de boodschap accepteren of dat ze eerst een asielaanvraag in Griekenland willen doen. Dan kan het een paar dagen langer duren. Cuba heeft wel degelijk politieke gevangenen, zegt een adviseur van president Obama. Volgens hem heeft Amerika meerdere keren een lijst met namen besproken met de Cubaanse regering. De adviseur reageerde op uitspraken van president Castro gisteren. Toen een journalist hem vroeg naar politieke gevangenen in Cuba werd hij woedend en daagde hij de journalist uit om met bewijzen te komen. Bij de uitreiking van de Edisons in Amsterdam was Lil Kleine de grote winnaar. Hij won in de categorie Beste Nieuwkomer, Beste Album en Hip-Hop. Die laatste twee kreeg hij als lid van het hip-hop collectief New Wave. De Edison Pop ging naar Douwe Bob. De jury in Amsterdam vond hem de beste songwriter. Het beste liedje van afgelopen jaar was Parijs van Kenny B. Het weer dan nog. De dag begint opnieuw grijs met landinwaarts af en toe een bui. In het westen misschien nog wat zon bij maximaal 10 graden.